4 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Syrië zijn zo'n 3000 mensen geëvacueerd uit Baghouz, De enige plaats die nog in handen is van IS. Onder de evacuees zijn 200 IS-strijders die zich hebben overgegeven. Afgelopen weken werden ook al duizenden mensen geëvacueerd. Baghouz wordt belegerd door de Syrische democratische strijdkrachten. Zij denken dat het IS-bolwerk op korte termijn veroverd is... In Baku zouden nog zo'n duizend IS-strijders zijn en een onbekend aantal burgers. Een asielzoeker uit Bahrein die door Nederland is uitgezet... is in zijn geboorteland veroordeeld tot een levenslange celstraf. NRC meldt dat op basis van mensenrechtenorganisaties. De man zou geen eerlijk proces hebben gehad. Hij kwam in 2017 naar Nederland omdat hij bang was voor represailles... vanwege de politieke activiteiten van zijn broer maar hij kreeg hier geen asiel en moest terug. Presentator Twan Huis heeft er geen moment spijt van gehad dat hij aan RTL Late Night is begonnen. Hij zei dat gisteravond aan het eind van de laatste uitzending. Eerder op de dag had RTL het einde van het programma aangekondigd. De talkshow had te maken met tegenvallende kijkcijfers. Huis noemde zijn tijd bij Late Night een wilde achtbaan. Bij ruim een derde van de chemische stoffen die Nederlandse fabrikanten gebruiken... is iets mis met de registratie. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Fabrikanten moeten centraal registreren welke stoffen ze gebruiken... en wat de gevaren zijn, bijvoorbeeld of ze kankerverwekkend zijn. Bij controles bleek 35 van de dossiers onvolledig... Daarmee doet Nederland het relatief goed, want in heel Europa ontbreekt informatie bij gemiddeld 69% van de chemische stoffen.